Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een brug van de A7 bij Purmerend wordt volgend jaar opgeknapt... en dat gaat leiden tot lange files. Maandenlang ben je als automobilist een uur extra kwijt in de spits. Jos en Ari werken in de bouw en moeten elke dag over de A7. Zij zien het somber in. Eh, ik, ik denk dat het langer duurt. Ik denk dat het langer duurt. Hoor. Ik denk als het aan die, aan die, eh, aan die eh, weg gaan, eh, repareren, dan, je, zit je volgens mij de hele dag in de, in de file. Ja, nou, dat wordt een drama. Maar de brug moet aangepakt worden, zegt Rijkswaterstaat. Het ding uit de jaren 70 kan het zware vrachtverkeer bijna niet meer aan. Curaçao en Aruba zijn vandaag een zaak gestart bij de Hoge Raad in Den Haag... om te voorkomen dat ze het homohuwelijk moeten erkennen. Nu kunnen alleen een man en een vrouw met elkaar trouwen... maar de rechter zei eerder al dat dat moest veranderen. Correspondent Dick Draaier legt uit waarom de eilanden het daar niet mee eens zijn. Vooral argumenten van religieuze en culturele aard. Maar het belangrijkste argument is dat zij vinden dat met de eerdere rechtelijke uitspraak in 2021... dat die rechters toen op de stoel zijn gaan zitten van de wetgever. De beide regeringen van Aruba en Curaçao vinden dat het regelen van het, het homohuwelijk dus een taak van hen is en niet van de rechter. twee Arubaanse vrouwen deden in de rechtszaal een emotionele oproep... en vroegen of ze alsjeblieft uit liefde mogen trouwen. De uitspraak komt volgend jaar. En voor veel mensen is het iedere zondagavond vaste prik... met het bord op schoot voor de tv... Studio Sport met de eredivisie samenvattingen. Dat programma ziet er vanaf dit weekend anders uit. De samenvattingen die blijven, maar er komt meer aandacht voor analyses en inzichten. Die komen van ex-prof Leon Stendler. Ze behandelt bijvoorbeeld het doelpunt van de week of legt een opvallend VAR-moment uit.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 You used to say that it was so easy, but you're trying, you're trying. 106.9 ZFN But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is.